uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn stilte doorbroken. De presentator van De Wereld Door geeft in een interview met krant NRC toe... dat er mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag bij dat programma. De Volkskrant onthulde vorig jaar allerlei misstanden over de werkcultuur. Van Nieuwkerk reageert nu voor het eerst en zegt dat hij het allemaal confronterend vond om te horen. Als je een rijbewijs wil halen, moet je steeds langer wachten... want het is nog steeds hartstikke druk bij het CBR. De wachtlijsten zijn inmiddels wel vier maanden lang. Intussen maken bedrijven er misbruik van. Ze reserveren examenplekken die ze dan weer met winst doorverkopen... zodat mensen een plekje op de wachtlijst kunnen kopen. Ajax heeft het niet getroffen bij de loting van de groepsfase van de Europa League. In groep B stuiten de Amsterdammers op Olympique, Marseille, Brighton en Hove Albion en AEK Athene. En dat is een zware klus, maar wel leuk, zegt trainer Maurice Stijn. Ja, ik, ik, ik, ik vind het ook mooi. Je, hebt, eh, speelt tegen goede tegenstanders. Ik heb net al gelezen dat het de pool des doods wordt genoemd. Dus eh, ja, ik geloof, eh, ik, ik hou wel van uitdagingen. En misschien heb je deze week ook wel een keertje extra naar boven gekeken in de avond. Er was namelijk een supermaan te zien. De maan stond relatief dicht bij de aarde, waardoor die groter leek dan normaal. En dat was voor een zwembad in Huizen in Noord-Holland een mooie reden om voor één keer het zwembad s'avonds open te gooien. Ja, lekker badderen in het donker onder die supermaan. Alleen één probleempje, de badmeester had zich vergist in de dag. Ja, nou moeten we toch iets bekennen. Ehm, er is vanavond geen supermaan, dus wij hadden stille hoop op volle maan. Maar die... Ehm, ik kijk zo omheen, ook de volle maan is er niet. Tja, die speciale zwemavond was gisteren, terwijl die supermaan eergisteren al te zien was. Desondanks vonden de kinderen het... Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, ja. Alleen, ja, nog steeds geen maan. Heb ik nog wat weer voor je. In de loop van vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 11. Ook kans op nevel en mist trouwens. Morgen begint grijs, maar in de middag zien we vaker een zonnetje.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 Diverse gemeenten trekken zich niets aan van het beëindigen van de opvang van zogenoemde derde landers uit Oekraïne. De missionair staatssecretaris Van de Burg besloot dat er maandag een einde moet komen aan de opvang. Onder meer Eindhoven, Groningen, Arnhem en Deventer gaan nu in tegen dat besluit. Presentator en journalist Matthijs van Nieuwkerk heeft voor het eerst van zich laten horen... sinds de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij de wereld daardoor. Tegenover NRC betuigt hij spijt over zijn gedrag achter de schermen. En op het IJsselmeer is een mast afgebroken op een schip met aan boord zo'n 20 Duitse schoolkinderen.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 Te doy calor, pero tú siempre hielo. Hace rato tengo que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A los cuando Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura Todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber veneno malévolo. yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.